Dat hebben beide partijen gezegd op een bijeenkomst over de toekomst van het pensioenstelsel. FNV-voorzitter Jongerius ziet na de val van het kabinet nieuwe kansen. Eerder kwamen de werkgevers en de werknemers er niet uit toen ze het probeerden eens te worden over de AOW-leeftijd die het kabinet wilde verhogen naar 67. In Almere houden de ambtenaren tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag een werkonderbreking. De bonden hebben op die dag voor Almere gekozen omdat dan alle ogen op de stad zijn gericht vanwege de deelname van de PVV. Gemeente- en provincieambtenaren voeren al weken acties voor een betere CAO. Ze eisen behoud van koopkracht, maar de gemeente en provincie zeggen dat ze daar door de bezuinigingen geen geld voor hebben. In een Rooms-Katholiek internaat in het Gelderse Serenberg zijn kinderen in de jaren 60 en 70 jarenlang seksueel misbruikt. Dat hebben drie slachtoffers van het misbruik gezegd tegen NRC Handelsblad en de Wereldomroep. Volgens de drie vergeven verschillende paters Salesianen van het Don Rua-klooster zich aan de kinderen. Op het internaat wonen zo'n 100 jongens tussen de 12 en 18 jaar. Leden van de Salesiaanse orde hebben bevestigd dat het probleem destijds intern is besproken. De Russische premier Poetin heeft gezegd dat het falen van de Russische Olympische ploeg niet zonder gevolgen zal blijven. Volgens hem zal er een scherpe analyse worden gemaakt. De verwachting is dat veel sportfunctionarissen het veld moeten ruimen. De prestaties van Rusland op de Spelen in Vancouver vallen zwaar tegen. Rusland staat in het medailleklassement tiende met drie gouden medailles. Volgens Poetin moet er veel veranderen, zodat Rusland over vier jaar beter presteert als de winterspelen in het Russische Sochi zijn.